Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger en grote groepen burgers worden in Mariupol omsingeld door de Russen... volgens de Oekraïense minister Kuleba van Buitenlandse Zaken. De havenstad bestaat niet meer en de situatie is hartverscheurend, zegt hij tegen CBS News. De val van Mariupol is volgens hem een rode lijn in de vredesbesprekingen. President Zelensky zei gisteren al dat er niet meer met Rusland wordt onderhandeld... als de Oekraïnse troepen in de stad worden geëlimineerd. Volgens Oekraïne wordt er nog steeds gevochten en zal er tot het einde worden gevochten. Voor de vierde dag op rij zijn in verschillende Zweedse steden rellen. Vandaag zochten demonstranten de confrontatie met de politie in Linköping en Noordköping. In Noordjöping hebben mensen steden naar de politie gegooid en branden gesticht. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost. Aanleiding was de aankondiging van een bezoek van een Deense rechtsextremistische politicus. Deze Rasmus Peluden toert op het moment door Zweden. Op de bijeenkomsten worden Korans verbrand onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Het dodental na de zware overstromingen in Zuid-Afrika loopt op. Meer dan 440 mensen zijn nu overleden in de regio KwaZulu-Natal. En volgens de premier zijn er nog 63 mensen vermist. In de regio in het oosten van Zuid-Afrika ontstonden afgelopen week door het noodweer overstromingen en modderstromen. Duizenden mensen zijn dakloos geraakt. Het is de Nederlandse handballers niet gelukt zich te plaatsen voor het WK. De ploeg verloor vanmiddag in Eindhoven met 28-35 van Portugal. Afgelopen donderdag werd de heenwedstrijd in Portugal nog met 30-33 gewonnen. Het WK is volgend jaar in Polen en Zweden. Het weer, het blijft zonnig met temperaturen rond de 15 graden. Na zonsondergang koelt het snel af met vannacht minima tussen de 1 en 4 graden. Morgen op veel plaatsen zonnig met 16 tot lokaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 cannot hide. puesto, dime si estás puesta para beber, si estás puesta para beber, si estás puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos para hotel. Pero en la primera para ti no hay un top ten. And I'm only with a couple of people I know well.